10 uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. zijn er 150 weer vrijgegeven. Veehouderijen werden verdacht van gesjoemel met gegevens over kalfjes en eh, melkproductie. Bij zo'n 100 bedrijven bleek die verdenking ongegrond. De overige 50 melkveebedrijven leverden aanvullende informatie... waardoor hun administratie nu weer op orde is. Ruim 1900 veehouders blijven verdacht. Na twee maanden is er een eind gekomen aan de vrijheid van koe Hermine. Ze is gevangen genomen. Dierenartsen hebben haar met een geweer verdoofd. Ze grepen in omdat Hermine de afgelopen dagen voor gevaarlijke situaties op de weg zorgde. Koe Hermine moest begin december naar de slacht, maar vlak voor het vervoer naar het slachthuis wist ze te ontsnappen. Partij voor de Dieren heeft via crowdfunding bijna 50.000 euro opgehaald. Daarmee wil de partij Hermine en haar maatje zus kopen om ze naar een rusthuis te brengen. Op het vliegveld van Aruba is gisteren een man aangehouden die 46 goudstaven in zijn koffer vervoerde. Hij kwam uit Venezuela en wilde ermee op een vliegtuig naar Nederland stappen. De goudstaven wegen samen een kilo of 50 en hebben een waarde van ongeveer 1,7 miljoen euro, zegt het OM. De man is aangehouden op verdenking van goudsmokkel en valsheid in geschriften. In Oost-Vlaanderen raakte de bestuurder van een ambulance zo in paniek... nadat hij tegen een slagboom op was gereden... dat hij op de vlucht sloeg met achterlating van de patiënt die hij vervoerde. Dat meldt het Belgische VTM-nieuws. De man kon uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie heeft hij psychische problemen en is hij nu opgenomen. Een andere ambulance heeft de patiënt, een jong meisje, uiteindelijk naar huis gebracht. Automobilisten moeten vanavond laat, vannacht en morgen tijdens de ochtendspits rekening houden met gladheid, waar staat. De gladheid kan ontstaan door winterse buien of het opvriezen van natte weggedeelten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Er wordt regen, hagel, onweer en natte sneeuw verwacht. Het weer tot besluit. Ook morgen overdag nog kans op winterse buien. Vooral in het noorden van het land. Tussendoor schijnt de zon en wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug, luisteraars, bij het eh, programma Pixel Radio Show 1267. We gaan weer beginnen aan de 15 werkjes. Ja, die staan allemaal klaar. De eerste is van Eugène Vriesen met de Essentials Collection. En deze meneer die speelt eh, een, uh, nou ja, een, een snaarinstrument, een kon niet even op de naam komen. Contrabas of basje of cello. Cello is het geloof ik. In ieder geval niet zo grote instrument. En ja, dat wordt eigenlijk niet veel gebruikt in dit programma uh, Peaceful Radio. daarna komt uh, eh, Asher, oftewel Asher Queen, met een cd uit 2017, eh, Calvary Hill. En ja, dat was de tweede cd al in 2017, ja, en dat zal wel zo door blijven gaan, want Asha of Asher, zoals hij zich noemt, die ehm, nou, die gaat maar door. Die gaat me door. De man heeft ongelooflijk veel creativiteit. Oké, ehm, waar is hij? Eugène Vriesen. Daar gaan we. as a child when you clung to me. And I loved you as a woman in your mystery. I loved you, you were my prophetess. And I loved you in your blue dress. I loved you in your wasn't saved until he bled. child was born. Lancelot and Guinevere living for the grail. And I can also see the ordinary girl. I can also see the ordinary girl. Did we ever know each other?